Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten op nog veel meer plekken in ons land dassen bij het spoor. Het gaat volgens ProRail om zo'n 40 plekken. Waar precies zeggen ze niet. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden al geen treinen vanwege de dassen. En ook tussen Stavoren en Workum zit een dassenburgt onder het spoor. Nederland is als één na laatste te zien in de halve finale van het Songfestival. Mia Nicolai en Dion Cooper staan op het podium in Liverpool met hun nummer Burning Daylight. En ze nemen het op tegen landen zoals Zweden, Portugal en Tsjechië om zo een plekje in de finale te bemachtigen. In Schotland heeft de overheid excuses aangeboden voor gedwongen adopties. Tussen 1950 en begin jaren 80 moesten vrouwen die niet getrouwd waren hun kind afgeven. Correspondent Arjan van der Horst vertelt wat voor ellende die vrouwen meemaakten. Ongehuwd zwanger zijn werd toen gezien ja, als een maatschappelijke schande. Vele vrouwen en jonge moeders werden dan ook uitgekotst door de samenleving. Deze vrouwen werden gedwongen opgenomen te worden in zogeheten mother- en baby homes waar ze hun kind kinderen ter wereld brachten. Daar werden de baby's ook weggehaald bij de moeders. En veel van de kinderen die zijn weggehaald werden ook het slachtoffer van misbruik. Ja, dit overkwam tienduizenden vrouwen. De Schotse premier Nicola Sturgeon zei bij de excuses dat de vrouwen en kinderen mentale problemen hebben gekregen door de adopties. Ze kwam nog niet met maatregelen. En nog een opmerkelijk verhaal uit de sportwereld. In Nieuw-Zeeland is de topatleet Zane Robertson voor acht jaar geschorst... omdat hij op een hele en halve marathon positief was getest op doping. Maar, zegt hij nu, dat was niet zijn schuld. Iemand heeft hem doping ingespoten via een coronavaccinatie. Hij leverde ook nog documenten aan om dat te bewijzen. En dat maakt het extra kwalijk, zegt deze expert. That does make it significantly worse. Um, the doping is one thing, but then lying uh, and creating documentation to try and justify it, um, it takes it to another level. En de atleet zei dat hij het verkeerde vaccin in een kliniek in Kenia heeft gekregen, maar daar zeggen ze dat daar geen bal van klopt. Het weer bewolkt en af en toe regen. Kouder dan 10 graden wordt het niet.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 All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. must be boogie woogie. Now be not take it steady. How when him come him get it. How when him get what he want then he run relentlessly. Now to play with us, how we not ties the rats. All I do is just turn over there and left to the ball of giant touch. If you're not serious. Nicky on the rocks Aangenaam, fimoncieus en madame net crocs Let's go voor hoge tempo, had ziek idee Vanavond gaan we zo van oh ja lele Vijf over twaalf op zoek naar een dader Voor onder de lakens, dus niet te veel vragen Je lippen die zitten te dicht op mijn kist, maar ik ben you would love graaf. Strijk lang het de nek van een giraaf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay. Zo so sweet als een crème Give me some mo, net was de rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op de space en nice. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met een picnic. Met mijn mind op thee net tik tik. Kom ik binnen, dan stijgt het. Krik, krik, crisscross, cross, pass, die shots zijn het trick. van Zandvoort, op 106.9 FM This should Come on, baby. girl, and welcome to my world of phrase. And right up to bat It's the daisy age, and you're about to walk top stage. So wipe your lottos on the mat. Hip hop love, this is, and don't mind when I quiz your involvements before the sun. But clear your court, cause this a one man sport, and who's better for this than plug one? Plug don't one. have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, Wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures regardless to the fact that I'm past the news, but because. I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's plucked too, plucked from the soul I bring you, the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. soul. At the cut of a rim, take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plump ones within. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. Full swing. I show this in gifts, words are letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cuz. I know I love you and I again and the soul that I send. is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach. Let the wedding, the wedding. Shot by an arrow of two through a string of a G clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true goy is ready for what you possess.